5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Roemenië is een aardbeving geweest. Volgens Roemeense autoriteiten had de beving een kracht van 5,8. De aardbeving was tot in Oekraïne, Moldavië en Bulgarije merkbaar. Het is nog onduidelijk of er schade is en hoe groot die is. De staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport gaat ook komende ochtend verder. Vakbonden en de directie van het bedrijf Avia Partners zijn gisteren na nieuw overleg zonder akkoord uit elkaar gegaan, melden Belgische media. Vanochtend om 10 uur wordt er weer verder onderhandeld. De staking begon donderdagavond en eigenlijk zouden de medewerkers om 6 uur vanmorgen weer aan het werk gaan. Volgens de actievoerders is er sprake van structurele onderbezetting en slecht materieel, waardoor de veiligheid in het geding komt. Door de staking zijn de afgelopen dagen honderden vluchten geschrapt. Er moet een speciale commissie komen die gaat zorgen voor eerlijke en vrije verkiezingen in Syrië. Dat hebben de leiders van Turkije, Rusland, Duitsland en Frankrijk besloten tijdens een speciaal overleg in Istanbul. Aan het overleg deden geen Syrische partijen mee. Die speciale commissie, met zowel leden van de oppositie als van de regering Assad, moet ook een nieuwe grondwet voor Syrië ontwerpen. Het is nog altijd onduidelijk wie de slachtoffers zijn... van de helikoptercrash bij het stadion van Leicester City gisteravond. Het gaat om de helikopter van de eigenaar van de club, een Thaise miljardair. Of hij aan boord was op het moment van het ongeluk is niet bekend. De helikopter crashte op de parkeerplaats naast het stadion... kort nadat het toestel vanaf het voetbalveld was opgestegen. De wedstrijd was toen al een uur voorbij. Het weer dan. Vannacht blijft het in het binnenland op de meeste plaatsen droog... en het klaart flink op. De minima liggen tussen de 3 graden aan zee... en lokaal min 1 in het oosten en noordoosten van het land.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 When you're lying in my bed, right next to me. van Zandvoort, op 106.9 FM. or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a love. hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading, that's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear voice or see. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a jazz musician. this evening. giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. line within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth.